Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noordoosten van Frankrijk heeft hevige regenval wateroverlast veroorzaakt. Op sommige plekken stond het water een meter hoog. Vijf mensen zijn onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. In een uur tijd viel tien keer zoveel regen als gebruikelijk. Ook in België viel veel regen, vooral in Belgisch Limburg. Drie bezoekers van een dance-event in Maasijk raakten gewond doordat een overkapping omviel. In Nederland liepen straten onder in verschillende plaatsen in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In Veldhoven kwam een etage van een verzorgingshuis blank te staan. Door de mega grote computerstoring van vrijdag hadden zo'n 8,5 miljoen een blauw errorscherm. Volgens Microsoft is dat ongeveer 1% van alle Windows-machines. Vooral veel grote bedrijven hadden problemen door de storing. Ook op luchthavens en in ziekenhuizen was het chaos doordat computers niet werkten. De storing kwam door een fout in een update in de beveiligingssoftware van CrowdStrike. Voor de zoveelste keer heeft Noord-Korea ballonnen gevuld met afval over de grens richting Zuid-Korea gestuurd. Dat meldt CNN Asia. Het is waarschijnlijk een reactie op het feit dat Zuid-Korea weer luidsprekers met propaganda heeft aangezet. Die luidsprekers staan gericht op de grens. En het Olympisch dorp in Parijs stroomt langzaam vol met sporters. De eerste Nederlandse atleten die er intrekken zijn de handboogschutters. Voor hen begint het toernooi al voor de openingsceremonie. Het heeft te maken met het grote aantal kwalificatiewedstrijden. Voor handboogschutter Gaby Sloeser zijn het de derde spelen... maar dat maakt deze editie niet minder bijzonder. Elke speler hebben gewoon ja, their magic. Dat is de eerste keer na echt super, super veel jaren dat hij in damesteam uh, eh, hier is. Ja, om precies te zijn is het 32 jaar geleden dat er voor het laatst een Nederlands vrouwenteam meedeed aan het Olympisch handboogschieten. Afgelopen Olympische Spelen was ik ook de eerste eh, eh, dame dat daar was na 28 jaar en ik denk dat wij moeten gewoon van deze ervaring genieten en eh, ja, pijlen schieten. We're making history. De handboogschutters komen donderdag voor het eerst in actie.